8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De president van Algerije, Bouteflika, is weer terug in zijn land. Het melden internationale persbureaus. Bouteflika bracht de afgelopen twee weken door in Zwitserland... naar verluid voor medische controles. De afgelopen weken zijn er in Algerije massale demonstraties geweest tegen de president. Die is 82 en sinds 1999 aan de macht. Maar hij maakte bekend dat hij weer mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Vooral jongeren protesteren daartegen. Vrijdag raakten meer dan 200 mensen gewond... bij de grootste demonstraties in Algerije in bijna 30 jaar. Vandaag waren in Algiers en ook in andere Algerijnse steden... veel winkels dicht in het kader van een landelijke staking. Bouteflika heeft wel de steun van het leger... Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies voor Duitsers die in Turkije werken aangepast. Dat gebeurde nadat Turkije drie journalisten van prominente Duitse media het land uit had gezet. Zonder opgave van redenen verstrekt Turkije de correspondenten voor de omroepen ZDF en NDR en de krant Tagesspiegel geen nieuwe perskaart. En die is nodig om in Turkije te mogen werken. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt nu dat niet kan worden uitgesloten dat de Turkse regering verdere actie zal ondernemen tegen vertegenwoordigers van Duitse media en maatschappelijke organisaties. En het heeft de hele dag vooral in het zuiden van het land hard gewaaid. In het zuiden was enige tijd code oranje van kracht. Tot in Limburg waren windstoten van meer dan 120 km per uur. En dat komt daar maar zeer zelden voor. De Oosterscheldekering en de Zeelandbrug waren enige tijd gesloten. Vanwege de sterke wind rijden in Limburg tot zeker half negen vanavond bijna geen treinen. Verder het weer. De komende uren neemt in het zuiden de wind geleidelijk af dus. Verspreid vallen buien. In het noorden is er kans op natte sneeuw. Morgen buien en vanaf het middaguur veel wind. Het wordt ongeveer 7 graden.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 Ehm, ja, weer een, eh, een andere uitzending dan anders. En waarom ook niet? We gaan eh, niet twee, maar drie nieuwe albums met elkaar doornemen. Achter elkaar een nieuw album van eh, James Asher en Arthur Hull. Eh, daarna komt, eens even kijken, Greg Maroni en eh, Dan Ruvolo. Ja, het is allemaal een beetje lastig uit te spreken. En kleine lettertjes op mijn beeldschermen. Terug te vinden natuurlijk op de playlist die je kan eh, nalezen op peacefulradio.info. En dat scheelt mij een heel gebabbel als je het zelf even naleest. Het leuke aan James Asher is eh, buitengewoon productief eh, met, eh, met Arthur. En ehm, zij hebben dan een, een, James die heeft daar ook wat voor opgenomen over die samenwerking. Hij vertelt daar wat over. En dan gaan we natuurlijk luisteren naar hun werkje. Het tweede uur, en dat moet ik er even bij vertellen, is weer een sleepy, peaceful, sleepy radio show. Met hele mooie meditatieve muziek. Ook de informatie terug te vinden op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. En nu is het woord aan James. Hi, this is James Asher on Peaceful Radio. 15 years ago, I met Arthur Hull. And each year since then, we've met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character, sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out. So we hope you'll enjoy our latest audio adventure, Drum Distillery, and I think one of our very finest. Hi, this is Gary Schmidt from Hard Dance Records. You're listening to the soothing sounds of peaceful radio. this is Greyhawk. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at deepspacedisc.com. Kenny Becker. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. Hi, this is Holland Phillips, and you're listening to Peaceful Radio Netherlands.